Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Amerikaanse en Afghaanse soldaten hebben in het oosten van Afghanistan op elkaar geschoten. Daarbij zijn volgens de New York Times zeker zes Afghanen en vijf Amerikanen omgekomen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Mogelijk was er een terroristische infiltrant onder de Afghaanse troepen. Dat is in het verleden vaker gebeurd. Het incident komt op een gevoelig moment. De VS onderhandelt al maanden met de Taliban over vrede in Afghanistan. Een Thaise militair die zeker 20 mensen heeft gedood... is doodgeschoten door veiligheidstroepen in het winkelcentrum... waarin hij zich uren had verschanst. Ook zouden er mensen zijn gered die de man nog in gijzeling hield. De militair schoot gistermiddag drie mensen dood op een legerbasis... ten noordoosten van Bangkok en reed daarna naar het winkelcentrum. Ook daar opende hij het vuur. Naast de doden zijn er ruim 40 gewonden. Het motief van de man is nog onduidelijk. Nederland krijgt vandaag te maken met de storm Kira. Het KNMI heeft voor het hele land code oranje afgegeven vanaf 4 uur vanmiddag. Er worden zeer zware windstoten verwacht. Op verschillende plekken zijn maatregelen genomen. Zo heeft KLM tientallen vluchten geschrapt en gaan alle voetbalwedstrijden niet door. Rijkswaterstaat waarschuwt wegverkeer niet met aanhanger de weg op te gaan. Raymond van Barneveld heeft met een feestavond in Amsterdam zijn dartcarrière beëindigd. In de Avals Live waren een paar duizend fans en oude rivalen als Phil Taylor en Bobby George. Ook andere Nederlandse sporters, onder wie Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Rico Verhoeven... waren afgekomen op het afscheidsfeest van de vijfvoudig wereldkampioen. Het weer vanochtend neemt de wind al snel toe, aan zee tot een zuidwesterstorm. Verder gaat het vanuit het westen regenen. Vooral in de middag en avond zijn overal zware windstoten mogelijk... van 90 tot een enkele keer 130 km per uur.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 Remix, remix, remix, remix, remix, remix. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Uh, uh. Zone. to the roof off. Ah. Too hot, motherfucker, need to cool off. I spit lava. Coming at the barrel of a sawdust. off. When I pop off, better knock off. That bullshit. It's a ninth inning and I'm about to hit the walk off. And i swag in my tight GP call. And I'm out this world like C3PO. Ain't trying to deal with a PO. And I fuck a lot of bitches and I keep it on the D-Law. Some of them dirty, please, that's cause some of them fuck you think Yeah, then I put them in a makeup.